altijd eh, grappig als eh, zangers en eh, songwriters... geen tekst meer hebben. Dan doen we la la la la la en zo la la la la. Zoals hier dus in deze historische opname van Simon en Garfunkel. De Boxer uit 1969, alweer zo lang geleden. Welkom bij het tweede gedeelte van de show. De zondagmorgen van Go FM. Ik ga je oren weer lekker vertroetelen tot 12 uur met ja, toch wel muziek waarvan ik denk... Hmm, daar word je wel vrolijk van. En we hebben straks ook een reportage van Jeroen van Gent in de aanbieding. Want hij ging met zijn blauwe microfoon de straat weer op. Dus stay tuned. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Go there for you. Just go right out and take a few. I know a little shanty town where the people gather round, singing, dancing all the way, like happy children out to play. Just watch the people how they dance. You think they are in a trance. Melodies from their guitars leave you just gazing up at stars. Hey, sing! never comes. So get out there and beat your drums. The best is waiting there for you. Just go right out and take a view. There are a million stars above. They're shining down upon your love. go right. love made in the Dolce Vita. Nobody else than you. understand you. Italo-muziek. Jawel, van eh, Ryan Paris. Het mooie leven, Dolce Vita. En, oh ja, <laughs> James Lloyd. Nou, de 45 toeren plaat, dat kon je ook wel horen. Keep on smiling. Ik heb beloofd om te kijken naar de agenda van vandaag. Wat is er te doen? Nou ja, straks om twee uur kun je terecht in Hulst. Want dan komt Sinterklaas aan. Gisteren is hij aangekomen in Hellevoetsluis. En nu al als een speer is hij op weg naar eh, Hulst. En daar is hij dus te bekijken en te verwelkomen. Dus vanaf twee uur wordt een leuke dag in Hulst. Dus ga er maar naartoe als je zin hebt met de kids. Tijd voor Ace of Base. All That She Wants. Goedemorgen. alle nummers van de Beatles ongeveer geremixed en eh, geremasterd. Alleen om de kwaliteit een beetje omhoog te krikken. En zo nu dan hoor je dan in eh, nummers zoals deze eh, van de Beatles dus, Penny Lane... dingen die je eerder nooit hoorde. Toch wel grappig. Hè? Bijvoorbeeld het vallen van een drumstokje en zo. Dat soort zaken. Die hoor je dan in zo'n opname. Geweldig. Penny Lane uit 1967 en daarvoor Ace of Base en All That She Wants. two shot who at the Copa, Copa Cabana, the hottest spot north of Havana. Here At the Copa, Copa Cabana. music and passion were always the fashion at the Copa. She lost her. they're so refined, and drinks herself half blind. She lost her youth and she lost the Tony. Now she's lost her mind at the Cobra, Cobra Cabana. Iedereen was verliefd op eh, Kim Wilde. Ja, met haar omvoerste blik. Weet je het nog? Trouwens, ze zingt nog steeds. Vorig jaar bracht ze nog een cd uit, geloof ik. Een album heet dat tegenwoordig. En eh, ze hadden een hele rij hits in de jaren 80 en 90. Hier hoorde je Cambodia En Barry Manilow met Copacabana. Tijd voor eh, de ja, reportage van Jeroen van Gent. Keukenprinsen en keukenprinsessen, let op, want het gaat over jullie. In de zomer is het eh, natuurlijk leuk met de barbecue. Maar nu de dagen veel korter worden, gaan we weer eh, echt eten maken. En eh, ja, doen we vlees geen derde graads verbrandingen aan. Hè? De variëteiten in ons land zijn wel haast eindeloos, zegt Jeroen van Gent dan. Hè? Echte Hollandse stampot of eet u liever iets van heinde en van verre? Welk gerecht kunt u trouwens zelf het beste koken? Dus niet besteld, hè? daar gaat het natuurlijk om. Jeroen van Gent ging natuurlijk de straat op en vroeg het u. En dit zijn uw antwoorden. Ja, bladeren, herfst, dat is wel duidelijk. En ik eh, loop op straat en het is nog steeds goed weer. Dat is wel belangrijk voor straatinterviews met de vraag... welk gerecht kunt u het beste koken? Vraagteken. Ja, het is geen eens een gerecht, denk ik. Een uitsmijter. Een uitsmijter? Ja, dat is een gerecht. <laughs> Tuurlijk. Oh, dan is het dan een gerecht. Nou, dan is dat het enige. Eh, wat, wat, lukt. Wat is dit ook alweer? Ehm. Eieren, rosbief. Oh ja. En dan eh, misschien nog kaas eroverheen. Ja, oh ja, dat is een uitsmaak. En dan heb je het eigenlijk wel gehad. Dus het is lekker makkelijk en dan kan ik het. <laughs> Voor uzelf of voor anderen? Nee, voor mezelf. Alleen voor uzelf? <laughs> Alleen voor mezelf. U maakt nooit een ijsmuiter voor een ander? Nee, ik doe het lekker voor mezelf. Ik doe het zelf, maar je maakt het toch nooit goed. Welk gerecht kan u het beste koken? Stoofpeertjes met draadjesvlees. Oh, lekker. Ik roep maar Ja, uh, eh, sucadelapje en dan eh, stoofvlees. Ja. ja. En met stoofpeertjes. Ja. Daar zit heel veel tijd in. Ja, zeker. Maar ik heb een snelkookpan. Wat heeft u, sorry? Een snelkookpan. Hoe oh, kan het daar sneller mee? Mhm. Dat is gelijk een tip voor mij, want ik hou er ook van. Met de kerst doe ik het wel eens. <laughs> Ja, precies. Kun je daar sneller stoofpieren mee maken? Ja, ja, ja. En hoe lang duurt het dan? Een half uurtje. Nou, serieus? Ja, ik ben niet zo van het sudderen, zoals mijn moeder vroeger. Dus, eh, <laughs> en eerst moest ik niks van een snelkookpan hebben, maar eh, ik heb hem gekregen. En toen dacht ik, oh jee, dan moet ik er wat mee. Kookboek erbij, nou ja, gaat prima. Nou, nou weet ik niet meer hoe ik gewoon moet koken bijna. <laughs> En, en ook dat su sucadelapje, dat, dat stoofvlees, dat gaat ook zo snel? Ja, ja, ook maar een half uurtje. Nou ja zeg. Ja. Welk gerecht kan jij het beste koken? Nou, ik niet, maar mijn vrouwtje wel. Ah. <laughs> ja. Ik zeg altijd pasta pesto. Hey. Pasta pesto. Ja? Ja, zeker weten. Dat kan zij het beste maken, vind ik hè. Een soort favoriet ook Ja, voor mij wel. Voor mij ja. wel. Ja, klopt. Hoe, hoe doet u dat? Hoe ik dat doe? Ja. De pasta koken. Kip klaarmaken in de pan met ui. Kookroom erbij, pesto erbij, tomaatjes erbij pasta ook in de pan en dat is het. En de rucolaatje eroverheen. Ja. Rucola eroverheen. Parmezaanse kaas. Parmezaanse kaas ja. Dat is echt een favoriet geworden. Ja. Zeker wel. Voor mij wel in ieder geval. <laughs> Zeker. Welk gerecht kan u het beste koken? Gebakken ei. Sorry? Gebakken ei. Gebakken ei. <laughs> Oh, dat is, eh, ja, maar dan is die wel lekker, denk ik, bij u. Ja, echt lekker. <laughs> Vooral mijn kleinkinderen vinden het geweldig. Oké. hoe maakt het speciaal? Ja, ik weet niet hoor. Gewoon, gewoon lekker gewoon een, een eitje. Ja. Wat is uw gerecht? Maar goed mm, maakt. Dat is wel chapchoy. Chapchoy? Ja, ja. Dat, is niet makkelijk. Nou, juist wel. Daar ben je zo klaar mee. Lekkere groenten met kip en eh, ja, wat kruiden erbij. Ja. Dus dat is, en dan wat rijst, dus dat vind je wel lekker. En ik zelf ook, dus dat is wel makkelijk. <laughs> ja, ja, ja. Welk gerecht kan jij het beste koken? Pasta. <laughs> Pasta? Ja, met garnalen. En ehm, eh, pesto roomsaus. Hey klinkt goed. Ja, Kom een keer langs. Ja, is goed. <laughs> nee, maar goed. Eh, en waarom is dat een favoriet geworden? Eh, waarom lukt dat zo goed? Nou ja, het eh, duurt niet zo heel lang en het is <laughs> gewoon lekker. En als ik het maak, maak ik het gewoon voor een paar dagen. Dan kan ik het lekker invriezen. Oh ja. En ik hoor altijd van mijn vriendinnen dat het ook lekker is. Dat telt mij, dat is heel belangrijk. Ja. Boerenkool, heel. Het is er weer de tijd voor. Ja, nee, het, het kan niet genoeg komen. Oké. <laughs> Hij houdt van boerenkool, ik weer niet. Dus ja. Probeert u ook wel eens iets uit waarvan, waarvan u zegt van nou, ik ga dit eens proberen, nooit gedaan? Ja, in de oven allerlei groenten en dan een beetje wokken met uh, olijfolie erbij en dan ook weer met rijst. Ja. Lekker. Dus dat eh, is het eigenlijk. En ja, zo af en toe lekker een aardappel. Welk gerecht kan u het beste maken? Lamsvlees. Lamsvlees? Ja. Dat lijkt me lekker. Dat is heerlijk. Hoe maakt u dat? Wat is het speciaal Juist, ja, dat is eigenlijk een Iraans recept. Dus ah. ik kan het wel gaan uitleggen. Nou ja, oké. <laughs> Een Bazaal. Juist, gewoon met... Eh, nou, we maken eh, lamsvlees met uh, gebakken aubergine en knoflook. En dan witte rijst. en dan maken we zaffraan. Dan geven nou, doen we gewoon overheen. En dat is heerlijk. Ja. En, is dat, waarom is het typisch Iraans? Zijn dat de ingrediënten? Kunt u ze hier krijgen? Hier kan ik allemaal krijgen, behalve saffraan. Maar dan laat ik, als iemand naar Iran gaat en terugkomt, vraag ik altijd of hij voor mij een paar. De echte goeie. Ja, die echte. Ja, Van, van, die bloemetjes, ja, ik weet <laughs> het. Ja, dat komt daar vandaan. Nou ja, en, en doet, maakt u dan voor uzelf? zijn er allemaal mensen bij? Nou, ook voor mensen bij. Maar ja, mijn man vindt het ook heerlijk. Gelukkig, hij is een Nederlands man. Maar hij is gek op lamsvlees. Daar ben ik heel gelukkig mee. En mijn kinderen natuurlijk. Dus, eh, en ook als we weer zitten hebben. Ja, heerlijk. Ja. Maar verder, nog iets? Nee, ik ben geen kokkie. ik, heb een ik heb een prima kok, die uh, kan ik niet verbeteren. Dus, eh. Ja, eigenlijk kook ik niet zo vaak. Dat, dat doen mijn ouders eigenlijk voor me. Je gaat langs bij je zus. Ja, Geef het maar toe. Ja, nou, eigenlijk, <laughs> eigenlijk kook ik als ik bij mijn zus ben. Oh, jij kookt? <laughs> Maar wat kook je dan? Ja, dat is noedels met garnalen. <laughs> Oh, oké. dus ook met garnalen, dus dat vinden we heel lekker. Ja. Zo leer je het, hè? Ja, inderdaad. Hartstikke handig. Lekker makkelijk. Zo kan je wat van elkaar leren. Precies. Toch? Ja. Lukt dat? Ja. gezellig ook met je zus, toch? Natuurlijk. tuurlijk. <laughs> ja, altijd. Lekker met een muziekje op. <laughs> ja. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. En thans, broeders en zusters, willen wij gezamenlijk zingen dat heerlijke lied. Knolraap en lof, schorsen heren en prei bladzijde 85 van onze bundel. Rampen bedreigen het menselijk leven, knorren en lobs neer en vrij. Waar zijn geloof, hoop en liefde gebleven, knorren en lobs neer en vrij. Gif in de bodem, lawaai geburen. knorren en lobs meer en vrij buien en lagere temperaturen, knolraad en los, voor smeren en prei. Libanon, El Salvador, Suriname, knolraad en loft voor smeren en prei. Weekbladen, roddel en eten reclame, knolraad en loft voor en vrij. Degeneratie en makelaardij, knolraad en los, voor en vrij. Heel onze wereld wordt in woestenij, knolraad en los, voor en vrij. De omzet stijgen stijgende lasten. Knolraad en lof, schorsen, hier en brein. Liegen, bedriegen, oneerbaar betasten. knorra en lof, schorsen, hier en brein. Vuil en verval en terreur in de straten. Knolraad en lof, schorsen, hier en brein. Pop, idioten en voetbalfanaten. Knolraad en lof, schorsen, hier en brein kwalijke ziekten en vieze gezwellen. Knolraad en lof, hier en vrij zeker wel niets te vertellen. Knolraad, alos, forseneren en vrij. Duistere driften en afgoderij. Knolraad, alos, forseneren en vrij. Wie zal ons redden, wie maakt ons weer vrij? Knolraad, alos, forseneren en vrij. Overal zien wij ze groeien, de horden. Knolraad, los, forseneren en prei. Mensen die steeds minder menselijk worden. Knol, en los, en prei. Mensen die jengelen, mensen die bulken. Knol, en los, en prei. Mensen die lasteren, schimpen en pulken. Knol, en los, en prei. Mensen gespeend van gevoel en geweten. Dora en lofsworsten, heren en prei. En wat die mensen niet allemaal eten. knora en lofsworsten, heren en prei. Nooit meer, nooit meer keert het getij. Zorsen, en prei. En zet u dit er dan ook nog maar bij. in eh, broccoli ja, natuurlijk hier bij eh, de show. Ja, in de show eigenlijk bij GoFam. Ehm, Thorn. En, eh, oh ja, geweldig. Dr. Anders P. Knolraap en lof, schorseneren en prei. Ja, lekker hoor. <laughs> Een nummer uit 1987 en 35 jaar later, als je de tekst goed luistert, is alles wat hij zingt nog steeds van toepassing. Is er eigenlijk wel wat veranderd, behalve de tijd en verschillende type auto's en eh, ja, dat soort zaken. Ja, nou ja, ach, wel leuk om naar te luisteren hoe een eh, tekstdichter zoiets moois en aparts maakt. Je hoort het allemaal hier in de show. Terwijl wij hier lekker aan de bolussen zijn. De, vingers kleven wel. beetje veel suiker, veel geplak. Maar wel ontzettend lekker bij een goede bak koffie hier in het centrum van Terneuzen. Dus... You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this all before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. Cause every time I open up, it hurts. So I'm never gonna get too close to you even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. Man, every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad but it's true. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence. I'm just protecting my soul. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. Cause every time I open up, it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. I'm way too good at. in de show. Ja, lekker hè? Goh, wat een mooie antieke. Zo 50 eh, jaar oud of zo. Of 60 al. 60 <laughs> jaar oud, ja. Uit 1962. Ongelooflijk. Little Eve dus met de Locomotion. Later is er nog door andere zangers en zangeressen en bands ook nog een keer gezongen en gedaan. Want het is natuurlijk gewoon een lekker nummer. Je hoort het hier. Eh, verder hoorde je Sam Smith met uh, Too Good at Goodbyes. Afscheid van de liefde. Ja. Kijk even naar de weerkaart van vandaag. Maar een hele zwakke wind. Windkracht uh, eh, 2 tot 3 hooguit. Vanuit het oosten. Maar hier komt een stroom aan van cadans. De wind. Goedemorgen. De deur valt in het slot. Je kijkt niet eens meer op. Hij is gegaan. De dag is weer begonnen is het dan nog vroeg? Je voelt je nu al moe. Nog zoveel strijd, want de dag is overwonnen. Je ruimt de kamer op, de afwas in het zon. Je neemt de meubels af en lucht de bedden. Maar onder alles door, het ruisje dat je hoort. Robert Miles en Maria Naylor hier aan het einde van de show. Eh, one and One. En ervoor, ehm, even kijken, oh ja, Cadans. De wind. Ja, we zijn hier een beetje aan het kletsen, roddelen over jullie. Daar aan de andere kant van de radio. Wie zou jij zijn? Wat zou jij doen vandaag en zo? Dus vandaar. Daardoor raak je een beetje afgeleid. Want het is hier gewoon hartstikke gezellig in de studio. Dus eh, ja, we zijn hier niet op de kletsen tegen elkaar, maar tegen jou natuurlijk. Ja, daarom. Uh, dankjewel voor je gezelschap vandaag weer. Eh, volgende week eh, bij Leven en Welzijn ben ik hier weer om 10 uur in de studio hier in eh, Terneuzen. En dan ga ik je oren weer verwennen met lekkere easy listening muziek het eerste uur. En een paar leuke onderwerpen. En natuurlijk het tweede uur wat meer up tempo werken. Dus, dat dus. Eh, tot tot sluit van de show Sister Sledge en Lost in Music. Ik wens je een hele fijne dag. Aan het weer zal het niet liggen. En veel plezier in Hulst bij de intocht van Sinterklaas als je daar naartoe gaat. Want die komt daar binnen vanaf twee uur. Meer informatie over de Sinterklaas-intocht vind je op onze website go-rtv.nl. En kijk dan even onder de kop agenda. Mooie dag, tot volgende week. so very tight each and every night. Uh-huh. it's my vanity, to me, it's my sanity. I could never survive. Some people ask me, What are you gonna be?